Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rijswijk is een zwaar gehandicapte man achtergelaten in de Vrieskou. De man van rond de 20 die in een rolstoel zit... werd na middernacht achtergelaten bij een brandweerkazerne. Een voorbijganger vond hem. De man was onderkoeld en is meteen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen idee wie de man is. Hij had geen id bij zich en kan niet praten. Dan een briefje bij zich waarop staat dat zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen... en zijn familie dakloos is. Bij scholierenactiecomité LAX zijn ze nog niet tevreden over de aanpassingen bij de Centraal Eindexamens. Minister Slob maakte vanmiddag bekend dat scholieren een extra onvoldoende op de eindlijst mogen hebben en meer kunnen herkansen. Dat vinden deze leerlingen wel fijn. Ik denk dat dit wel een goede oplossing is. Ik had ook wel gehoopt dat dit het zou zijn. Ik had wel gehoopt dat de examens door zouden gaan. ja, die extra onvoldoende, dat is, gewoon, eh, dat is gewoon mooi meegenomen. Maar met dat extra punt denk ik dat er wel meer slagingskans is voor velen. Maar bij het LAX vinden ze het niet goed genoeg, want door de online lessen hebben scholieren nu een groter achterstand, zeggen ze. Instagram heeft twee NOS-berichten van Instagram afgehaald. Het gaat om posts die gingen over de dood van acteur Bram van der Vlucht. In de video zaten beelden van Zwarte Piet, van toen Bram van der Vlucht de rol van Sinterklaas speelde. Dat soort beelden worden sinds kort door Instagram verwijderd... omdat die in strijd zijn met de regels van het bedrijf. Heb je dit moment ook zo gemist de laatste tijd? Binnenkort kan je weer dronken de kroeg uitgezet worden in Utrecht. Tenminste, dat is de hoop. De gemeente mag een proef gaan doen met natte horeca. Kroegen en cafés dus. Zo willen ze testen of je een avondje aan de tap kan zitten zonder corona op te lopen. De burgemeester heeft wel zin in de proef. Waardoor ook voor de rest van Nederland, of het nou om horeca of evenementen gaat, gewoon lessen getrokken kunnen worden als we straks weer uit die lockdown krabbelen. Maar wanneer de boel weer op een keertje open kan is nog niet duidelijk. Volgens premier Rutte wordt het in ieder geval na 2 maart. Dan nog het weer. Het gaat streng vriezen vannacht tussen de min 7 en min 15. Morgen zonnig en rond het vriespunt. En vanaf zondag begint het te dooien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. Er is iemand onwel geworden, daarom is de rechterrijstrook dicht...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 trying to get back up with it. Now if I can't get down, yeah, then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? If I can't get down, yeah, then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Now if I can't get down, yeah, then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Sim. such a hot day. Trying to keep cool, stuck in my head. Think about you, just can't get away.